Eerst een Klomp met het NOS-journaal. De speciale heeft de VS en Rusland opgeroepen het staakt het vuren in Syrië te redden. De laatste dagen zijn de gevechten in het land weer opgeleid. Volgens VN-gezant de Mistura moet er dringend wat gebeuren. Hij kwam met zijn oproep na een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, in Genève. Morgen heeft hij een gesprek met de Russische buitenlandminister. Kerry zei eerder dat de Amerikanen al rechtstreeks overleggen met Rusland over Syrië. De politie komt morgen in opsporing verzocht met nieuwe beelden... die mogelijk meer duidelijk kunnen maken over de onthoofding van de 23-jarige Nabil Amzib. Zijn hoofd werd twee, week, twee maanden geleden achtergelaten voor een shisha-lounge in Amsterdam. Daarvan werden al beelden in opsporing verzocht vertoond. De nieuwe bewakingsbeelden laten zien hoe de bestelauto met het lichaam van Amzib erin wordt geparkeerd... en een uur later in brand gestoken. Voor de gouden tip in de zaak is een beloning van 20.000 euro uitgeloofd. De Belastingdienst is zo'n 100 foute belastingadviseurs op het spoor. Dat bevestigt het ministerie van Financiën na berichten van een Vandaag. Sommige adviseurs worden al vervolgd voor fraude. Ze hielp in totaal 75.000 mensen aan valse aftrekposten... door bijvoorbeeld schenkingen te verzinnen. De mensen die ervan wisten riskeren een boete. Ook moeten alle onterecht uitgekeerde toeslagen worden terugbetaald. De schipper die zaterdag tegen de deur van de Lorensluis in de afsluitdijk voer... was vergeten een noodknop in te drukken. Die zorgde ervoor dat het schip stil komt te liggen bij problemen. De sluis raakte door de botsing zwaar beschadigd en moest dicht. Twee kotters kunnen de sluis niet meer uit. Andere schepen moeten omvaren. Waarschijnlijk is alles morgenavond gerepareerd. Het weer, langzaam meer bewolking met hier en daar wat regen. Vannacht meer regen.